Gert Kluk met het NOS Journaal. Minister Blok wil veel tijd en energie steken in zijn tijdelijke extra baan op het departement van Veiligheid en Justitie. Blok werd gisteren tot waarnemer benoemd na het opstappen van minister Opstelten en staatssecretaris Steven. De minister van Wonen is bereid zo lang te blijven als nodig is, al denkt hij dat het om een overzienbare periode gaat. Hij vindt dat premier Rutte nu de tijd moet krijgen om de opvolging goed te regelen. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de opgestapte bewindslieden zo snel mogelijk worden vervangen. Vanmiddag debatteert de Kamer met premier Rutte over de Tevendeal. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee VVD-bestuurders van corruptie. Het zijn Piet Ploeg, oud-wethouder van de gemeente Stichtse Vecht... en Rob Bats, oud-burgemeester van ondermeer Haren. De twee hebben volgens het OM geprobeerd om Bats benoemd te krijgen als burgemeester van Stichtse Vecht. Volgens NRC Handelsblad kregen de twee VVD'ers daarvoor informatie van Katharijne de Kruif, fractievoorzitter van de VVD in Stichtse Vecht. Zij werd onlangs opgepakt voor het schenden van haar ambtsgeheim en later kwam daar een verdenking van hennephandel en het witwassen van drugsgeld bij. De Universiteit van Amsterdam komt tegemoet aan de eisen van studenten die het maagdenhuis bezetten. Er wordt meer democratie doorgevoerd. Verder moet de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek omhoog en komt er volledige openheid op financieel gebied. Studenten en docenten reageren voorzichtig positief op de plannen van het bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Ze spreken van een heel goede eerste stap. In Tilburg is een vrouw die solliciteerde op een vacature als cashier bij een tuincentrum geweigerd omdat ze een hoofddoek draagt. De eigenaar van het tuincentrum zegt dat een hoofddoekje niet past binnen de bedrijfscultuur. Het is wettelijk niet toegestaan om een werknemer te weigeren op basis van zijn godsdienst. Volgens het College voor de Rechten van de Mens moet iedereen op het werk in beginsel religieuze voorschriften kunnen volgen. Het dragen van een hoofddoekje valt daaronder.